12 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. In een huis in Papendrecht is brand uitgebroken. Daarbij zijn verschillende slachtoffers gevallen, zegt de politie. Voor hun leven wordt gevreesd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio... is de brand in de Kremerstraat inmiddels onder controle. Verder is er nog niets bekend. Het aantal meldingen van buitenlandse mannen die in Nederland tot prostitutie worden gedwongen is in een jaar tijd verdubbeld. Bij het coördinatiecentrum tegen mensenhandel kwamen vorig jaar 68 meldingen binnen, zegt Reporter Radio. In 2016 waren dat er 34. Volgens het radioprogramma zijn de slachtoffers vooral vluchtelingen die in Nederland worden opgepikt door mensenhandelaren. Frankrijk gelooft nog steeds dat er een goed akkoord kan worden gesloten over de Britse uittreding uit de Europese Unie. Maar het land bereidt zich wel voor op een mislukking. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. En reageerde daarmee op de Britse premier May. Zij tonen zich gisteren teleurgesteld dat de Europese leiders op een bijeenkomst in Salzburg niet bereid bleken tot concessies. Honderden militaire parachutisten zijn geland op de Ginkelse Heide bij Ede. De parachutisten herdenken zo de luchtlandingen in september 1944, waarmee operatie Market Garden begon offensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Market Garden liep uit op een mislukking in wat bekend werd als de Slag om Arnhem. Vandaag springen verdeeld over de dag ongeveer duizend parachutisten uit acht landen. er is een officiële herdenking bij het monument op de Hei... in het bijzijn van Britse en Poolse veteranen. Kiki Bertens heeft de finale bereikt van het hardcore toernooi in Seoul. Ze won in twee sets van de Griekse Maria Sakkari. Het is de vierde keer dit jaar dat Bertens een finale bereikt. Het weer dan nog, vooral in het noorden enkele buien. Later vanmiddag ook in het zuiden af en toe regen.